Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In een kassencomplex Blijswijk woedt een grote uitslaande brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vanwege de vele rook geldt op de A12 in de buurt een snelheidsbeperking. Groot afdekdoek dat in de kassen is gespannen heeft vlam gevat. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur in Blijswijk overslaat naar een pand ernaast. De vakbonden en de werkgevers zijn enigszins positief, maar ook kritisch over het deelakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten over de begroting voor volgend jaar. De sociale partners zijn wel tevreden dat onder meer de forense tax niet doorgaat, maar over andere maatregelen zijn ze minder te spreken. Zo vinden de werkgevers de verhoging van de assurantiebelasting geen goed idee. De vakbonden noemen het deelakkoord een stuk socialer, maar ze willen eerst de details zien. In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie de overwinning in de parlementsverkiezingen. Volgens de exit staat de oppositiepartij van miljardair Ivanishvili op een lichte voorsprong. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom op 100 van de 150 zetels gaat uitkomen. President Saakashvili denkt juist dat zijn partij de grootste wordt. Aanhangers van beide partijen vieren al feest. Voor de kust van Hongkong zijn bij een botsing tussen een veerboot en een sleepboot zeker acht mensen omgekomen. Worden ook passagiers vermist. Op de veerboot zaten ongeveer 120 mensen, van wie er zo'n 100 zijn gered. De passagiers waren volgens persbureau Reuters werknemers van een bedrijf uit Hongkong. Ze zouden vanaf de boot naar een vuurwerkshow in de haven gaan kijken. De NS en ProRail hebben meer details bekendgemaakt over de winterdienstregeling. Zodra er komende winter enige kans is op sneeuw of de temperatuur komt onder de min 10 graden, dan passen NS en ProRail de dienstregeling aan. Daarmee willen de bedrijven voorkomen dat het winterweer chaos op het spoor veroorzaakt. Zo staat in het actieplan voor de winter. Dat de NS de dienstregeling bij winterweer wil beperken was eerder al bekend. Het weer vannacht bewolkt. In een groot deel van het land lichte regen. Overdag bewolkt en buien. Dan wordt het 18 graden. Woensdag veel regen en ook de dagen daarna wisselvallig.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 you ain't dirty, you ain't here to party. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Oh, overdue. Give me some room. let's get dirty. That's my chair. I need that to get me off. Sweat until my clothes come off. It's exclusive speakers I on on. Still jumping six in the morning.